Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Jumbo-baas Frits van Eert doet even een stapje terug bij Jumbo. Hij werd vorige week dagenlang verhoord als verdachte in een witwaszaak... en nu heeft Jumbo besloten dat hij tijdelijk geen algemeen directeur meer van de supermarktketen is. Verslaggever Lisa Schallenberg vertelt waarom. Om zich te kunnen concentreren op zijn persoonlijke situatie, staat in het bericht van het bedrijf. Ehm, ja, van Eert is nu sinds dit weekend vrij, maar nog steeds verdachte. Ik belde ook het bedrijf, ik zei, is dit niet vanuit jullie opgelegd? opgelegd. Hebben jullie het hem niet gevraagd? Ze zeiden nou, het was in overleg gegaan. En wie zijn baan voor zo lang overneemt is niet bekend. Sommige Britten hoeven straks een stuk minder belasting te betalen. De overheid heeft een steunpakket voor de economie gepresenteerd. De nieuwe premier Liz Truss vindt dat haar voorgangers veel te veel bezig zijn geweest met het eerlijk verdelen van geld. Zij kiest ervoor om vooral de rijke Britten te helpen met belastingvoordeeltjes. En Formule 1-coureur Nicolas Latifi vertrekt na dit seizoen bij zijn raceteam Williams. De Canadees heeft er drie jaar voor gereden, maar hij had niet zulke beste seizoenen. Het contract van Latifi loopt door tot het einde van dit seizoen, maar het wordt dus niet verlengd. Zijn beste prestatie, een zevende plaats bij de GP van Hongarije vorig jaar. Een Chinese man moet 24 jaar de cel in na een vechtpartij met een groepje vrouwen. Deze zomer verschenen er op socials beelden van de vechtpartij in een restaurant. die zat te flirten werd afgewezen en vervolgens sloeg hij een vrouw vol in het gezicht. Bij de vechtpartij raakten meerdere vrouwen gewond en het leidde in China tot een hele discussie over geweld tegen vrouwen. Het weer, meer wolken vanmiddag. Vanuit het westen is er ook wat regen. Het is een graad of 17. Morgen is het ongeveer zoals vandaag. Het is ook bewolkt en regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Voor knopen te Nieuwe Meer is de vertraging 10 minuten.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 Whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together, wherever I dat het noodlot ons brak.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 And I know. it will be alright night Wondering if we will make it It's hard to be strong when you're weak And you're hiding your failures So we both get drunk and talk all night Pour out our hearts, try to make it I call. Hold me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior you? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Yeah. I could call you my baby boy. Baby. You could call me your baby girl. Baby. And you could like tonight. tonight. I could be your sunshine. Chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player crib and maybe, maybe we could spend some time. look, I need that real love talking Bobby Whitney, and I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky, cause I gotta know you with me, cause she get sticky yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not by everything, took then Alexander Wayne. come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bag got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the swoop, and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl.